Ze vinden dat ze worden kaalgeplukt. Wij liggen wakker van onze loopbaan, van de pensioenen. Dan moeten absoluut andere keuzes gemaakt worden... zodat onze jongeren ook nog hoop hebben op de toekomst. Bent u bereid om langer te werken? Ik weet niet of het haalbaar is in de zorgsector. Ik kan beter een kamertje gaan aanhuren bij mijn woonzorgcentrum dan. Ja, hier en daar loopt het uit de hand. Er zijn brandjes gesticht en mensen opgepakt. In Israël zijn de lichamen van vier overleden gijzelaars geïdentificeerd. Die zijn gisteren door Hamas overgedragen. De lichamen van 24 gijzelaars zijn nog niet teruggegeven. Volgens Israël houdt Hamas zich niet aan de afspraken. Maar Hamas zei eerder al dat het ingewikkeld is om al die lichamen te verzamelen. Ze zouden op plekken liggen die zijn verwoest door aanvallen of nog bezet worden door het Israëlische leger. In Hilversum zijn honderden mensen geëvacueerd door brand in een parkeergarage. Een hybride auto vloog in de fik en er komt giftige rook vrij. Mensen die boven over de parkeergarage werken zijn geëvacueerd. De garage zit onder het Europese hoofdkantoor van Nike. De brandweer roept mensen in de omgeving op om ramen en deuren te sluiten als ze last hebben van de rook. Ja, en dan nog een parkeergarage, namelijk in het centrum van Utrecht. Die wordt grondig schoongemaakt. De gemeente kreeg veel meldingen binnen over allemaal smerige toestanden. De garage ligt vol met drugspuiten, afval en zelfs poep, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Als je de trap afging, dan moest je al langs heel veel verpakkingen die op de grond lagen. En in de garage zelf, daar lagen ook kartonnen als een geïmproviseerd matras. En in de hoeken, ja, daar werd geplast en gepoept en ja, daar lagen dus uitwerpselen. De schoonmaak gebeurt onder begeleiding van de politie. De garage blijft daarom twee dagen dicht. Mensen die niet in de parkeergarage thuis horen, worden weggestuurd.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 It gets hard sometimes, but I need my man. I don't think you'll understand. I'm telling you, girl, I can tell you've been we understand. Don't be ashamed of your friend. I can tell he's been lying, he's been lying to you. this ain't hurt you. you girl, you're my girl, we your girls. Don't you know that we love you, I can tell you've been crying. I can see it in your eyes. I can tell it has been I can lying.